waar hij onder andere sprak met president Karzai. Hij zei hem dat het werk van de Amerikanen er nog lang niet af is... De Afghaanse regering boekt wel vooruitgang, zegt Obama, maar er moet volgens hem wel meer worden gedaan tegen drugs en corruptie. Hij nodigde Karza uit om in mei naar Washington te komen. GroenLinks wil een kamerdebat over de proef met CO2-opslag onder een woonwijk in Barendrecht. Aanleiding is een uitzending van tv-programma Zembla over de opslag. Daarin kwamen wetenschappers aan het woord die kritisch waren over het plan van Shell en de overheid. Verder bleek dat Shell het project in Barendrecht ziet als een soort testcase... om te kijken of de opslag maatschappelijk aanvaardbaar wordt gevonden... Volgens GroenLinks mag niet worden geëxperimenteerd met CO2-opslag onder een woonwijk... omdat dat niet 100% bewezen is dat het veilig is. CO2-gas is zwaarder dan lucht en zou, als het ontsnapt, in de laagliggende wijk kunnen blijven hangen. Begin het jaar stemden PvdA, CDA, ChristenUnie en D66 voor de opslag in Barendrecht. GroenLinks wil dat het dimensionaire kabinet de vergunning niet verleent en dat een nieuw kabinet erover beslist. In Boekel in Noord-Brabant is een kar met feestvierende handbalteams omgevallen. Daarbij zijn 17 mensen gewond geraakt, van wie twee ernstig. Ze liepen beenbreuken en andere botbreuken op. De gewonden zijn overgebracht naar vijf ziekenhuizen in de omgeving van Boekel. Het ongeluk gebeurde op een rotonde. Er reed een kar met het mannen- en vrouwenteam van de plaatselijke handbalvereniging die kampioen zijn geworden. Door nog onbekende oorzaak kantelde de omgebouwde carnavalswagen. Het weer, toenemende bewolking en in het zuiden regen bij 7 graden.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 Wat, jij? <laughs> De Belastingdienst kan uw aangifte al gedeeltelijk voor u invullen. U hoeft deze alleen nog maar aan te vullen en te kijken of het klopt. Kijk op belastingdienst.nl slash aangifte. Nu al klaar? Ik heb er feeling voor, denk ik.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 I'm a beast when you turn me on. Into the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Sexy ladies, extra longer. Cause we got to beat that bounce. We got to beat that pound. We got to beat that 808, that boom boom in your town. People in the place. If you wanna get down. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de